Juri met het NOS-journaal. Op Giro 5 al binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Vanochtend stond de teller nog op 1 miljoen euro. Morgen wordt er een landelijke actiedag gehouden. NPO Radio 2 staat dan de hele dag in het teken van de actie. En ook televisiezenders besteden er aandacht aan. In Oost-Oekraïne is de bergingsmissie van vlucht MH17 afgerond. De leider van de missie, Aalbersberg, zegt dat menselijkerwijs alles is gedaan wat mogelijk was. De afgelopen tijd zijn er veel stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en brokstukken geborgen. In totaal gaat het om 120 kubieke meter aan wrakstukken. Die zijn op de rampplek zelf verzameld en door mensen uit dorpen in de buurt. In het Poolgebied worden twee Nederlandse onderzoekers vermist. Het coördinatiecentrum van de expeditie vreest dat ze om het leven zijn gekomen. Gisteren kwam er bij de autoriteiten in Canada een noodsignaal binnen. Op de plek waar dat signaal vandaan kwam zagen reddingswerkers vanuit de lucht een groot gat in het ijs. Romeinse kaarsen en babypijltjes mogen niet meer worden verkocht. Staatssecretaris Mansveld vindt dat er veel te veel ongelukken gebeuren met het vuurwerk. Afstekers gooien babypijltjes bijvoorbeeld in de lucht, waardoor ze alle kanten opschieten. In Pakistan zijn tien mannen veroordeeld tot levenslang... voor de aanslag op het Pakistaanse meisje Malala in 2012. In Pakistan komt levenslang neer op 25 jaar cel. De mannen zouden de aanslag in opdracht van de Taliban hebben gepleegd. Malala voerde campagne voor het recht van meisjes op onderwijs... en werd daarom door haar hoofd geschoten. Ze overleefde de aanslag, ging door met haar campagne... en vorig jaar kreeg Malala de Nobelprijs voor de Vrede. Het weer, geregeld zon, maar door de stapelwolken ook wat buien. Later vanmiddag ook kans op onweer en windstoten. Het is een graad of 13. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC, 2 kilometer.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 U heeft al vernomen van al die feestelijkheden rond de verjaardag van Albert-Jan de Vos. En vanmiddag is het een gezellige bijeenkomst in Café 4 in Zandvoort. Hij gaat zo meteen pinnen, dus eh, dat zit wel goed. We beginnen met de police en daarna Flash in de Pan. Veel plezier! waren de heren van Flash and the Pan, waaronder de heren Young en Vanda. En die kennen we dan nog van de Easy Beats. Maar die twee die waren ook bekend als producers van ACDC. Dit was Hey St. Peter uit 77. En we begonnen met eh, de do da da. De, nee, de do do do da da da. Ja, zelfs eh, onzintitels worden moeilijk. Maar eh, dat was de police van de LP Zeniatta Mondata uit 1980. En Sting bewees met het schrijven van dit nummer... dat je ook met onzinnige titels hits kon scoren. Zometeen hebben we de top 40 van 50 jaar geleden. Maar eerst even Ringo Starr met Oh My My. zijn album Ringo uit 1974. Zelf geschreven onder de naam Richard Starkey samen met Vin Poncia. Dit was Oh My My en Ringo Star. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 30 april 1965. Vier nieuwe binnenkomers en allemaal een beetje in de lagere regionen. De eerste nieuwe op 36, The Walker Brothers en Love Her. de single Pretty Girls Everywhere deed helemaal niets. Maar Love Her eindigde dan toch in de top 20. Het nummer was in 63 ook al opgenomen door de Everly Brothers. De volgende nieuwe staat één plaatsje hoger, nieuw op 35. De opvolger van eh, The Times They Were Are Changing. Hier is Bob Dylan met de Subterranean Homesick Blues. Friend, the man. new fool don't follow leaders or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. Twenty years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kids, they keep it all hidden. was Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan, nieuw op 35. Nieuw op 31 met haar zevende hit alweer, Silla Black. I've Been Wrong Before, compositie van Randy Newman. the night we met The night that I won't forget You seemed what I've been waiting for But baby, I've been wrong before You held me tight And everything seemed just right couldn't ask Vamos. plaat haalde de 17e plek. I've Been Wrong Before, Silla Black. Eh, als je achtergrondgeluiden hoort, er is iemand ergens in het gebouw aan het boren. Maar eh, ik weet niet hoe lang dat gaat duren. In ieder geval, tijdens de muziek hoor je helemaal niks. We zijn toen aan de hoogste nieuwe. En dan is het altijd de zogenaamde... De klapper van de week! En dat is van uh, Herman's Hermits Wonderful World. 1985 was het jaar geschreven door Mike Love en Terry Melcher... The Beach Boys en Get You Back. We gaan naar een LP uit 1968 van QB and the Blizzards. En dat is dan meteen de tip van Willem. Die zit daar lekker op zijn gemakje met vrouwlief... op het terrasje aan een eh, heerlijke Oostenrijkse wijswaan... denk ik zomaar, schat ik even in. Maar hij was eh, gewoon wel op tijd met zijn tip van de week... en die komt van die LP Trippin' Through a Midnight Blues van QB. Een geweldig mooi nummer... The sky is crying. Geweldig mooi nummer van de LP Tripping Through a Midnight Blues. En dat was eh, The Sky is Crying van QB. En de Blizzards, dat was de tip van Willem. En nu we het over QB hebben, vanmorgen deed ik nog even mee met een, eh, een radiospelletje op de Nationale Radio. En daar won ik dan ook een prijs. Maar als je vraagt welke prijs, dan weet ik niet meer. Maar het ging over de marquis. En toen kon ik, dat is een club in Londen, en toen kon ik melden dat wij daar, Willem en ik en nog twee vrienden, in 69 waren. En dat we naar binnen gingen en dat daar toen optraden QB en de Blizzards. Hoe leuk kan je het hebben? Eh, van de LP I'm a Writer, Not a Fighter. Ehm, Gilbert O'Sullivan met Get Down uit 73. Gaan we naar ehm, onze grote vriend Leo Sayer. Die schreef in 83 een nummer. Dat heet Orchard Road. Hij deed dat samen eh, met Alan Tarney. Alan zorgde voor de muziek en Leo voor de tekst. Hier is Orchard Road van Leo Sayer. geweldig nummer van eh, Leo Sayer, Orchard Road. Ehm, we gaan nu luisteren naar een, eh, een, concert. Eigenlijk wel, eigenlijk mag ik dat wel zeggen. Het duurt ruim zes minuten en het is niet zomaar een popmelodietje. Hier is Procol Harum met Grand Hotel. Grand Hotel uit 1973... naar eh, de titel van de LP waar het op voortkwam. Um, we gaan naar The Real Thing, een groep uit Liverpool. Ja, we niet alleen de Beatles daar natuurlijk. The Real Thing uit 1976, Can't Get By Without You. right to end a day like this with no more than a kiss. And spend the night just dreaming of the things we're gonna miss. If I had my way, girl, we'd be together more and more each day. We'd go on forever, lovers hand in hand. Can't you understand? precious time that you and I could share. Girl, it's such a crime to hear you call my name. It's a crying shame. When we're not together, then there's only time to blame. There will come a day. Girl, I do believe it's not too far away. When I can say goodnight and still be by your side to dry the tears you cry hun eh, op één na grootste hit voor eh, deze groep. The Real Thing Can't Get By Without You uit 1976.